1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Eurocommissaris Frans Timmermans komt in de aanloop naar de Europese verkiezingen... op campagneposters in Hongarije te staan... samen met de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair George Soros. De Hongaarse premier Orbán zegt dat in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Hij is boos op de bureaucraten uit Brussel, zoals hij ze noemt... omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Hij richt zijn pijlen nu op Timmermans... omdat hij Hongarije telkens wijst op de regels van de rechtsstaat. En ook is hij een van de belangrijkste kandidaten... om commissievoorzitter Juncker op te volgen. De politie in Amsterdam-Oost onderzoekt een explosie in de Linnaeusstraat. Vanochtend vroeg ontplofte daar een explosief bij een koffieshop. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bevestigt dat het een explosief was. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Een Nederlandse jihadist die vastzit in Syrië wil terug naar Nederland. Jago Driedijk, die is van 27 uit Arnhem, zegt dat in een interview met de BBC. Hij vertelt onder meer over zijn vrouw die 15 was toen hij met haar trouwde. Dat was vier jaar geleden vlak nadat zij aankwamen in het IS-kalifaat in Syrië. De vrouw had de Britse nationaliteit, maar die is ze inmiddels kwijt. Twee weken geleden kreeg het stel een kind. Het gezin zit vast in een Koerdisch kamp. De Nederlandse jihadist is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. En bij terugkeer in Nederland gaat hij de gevangenis in. De brandweer in Deventer en omgeving kreeg vanochtend nog veel klachten over rook en stank... na de brand gisteravond bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wilp. Daar stond gisteravond en een deel van de nacht een grote berg afval in brand. Door de harde wind was het lastig om het vuur te blussen. In omgeving van het afvalbedrijf zijn een goed deeltjes neergekomen die mogelijk giftig zijn.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 Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau om een uurtje of half drie. En komt ze dan thuis? Ja, komt ze dan thuis? Dan klim ik langs de pijp naar beneden. En sluip dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, want ik voel me wat bang. Toen geef me een kat, kom en zitten hier op mijn knie. Je moeder brengt een bezoek aan dat café op de hoek. Maar komt ze eerder thuis ook, Jamie? Nee. Dan sluip ik door de struiken naar de veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie. Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau. op. een uurtje of alle drie. En komt ze dan thuis, ja, komt ze dan thuis. Dan klim ik langs de pijp naar beneden. En sluit dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder, je moeder, je moeder niet thuis? Is je moeder, je moeder, je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, is je moeder niet thuis, Marie? Hang het touw uit de deur, bij je glaasje liqueur, zal je merken hoe graag je ziet. Leg de horen gewoon naast de telefoon, en komt je moeder uit het café. Dan sluip je door de struiken naar een veilige plaats, maar helaas kan jij dan niet met me mee.